Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd na het licht op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen iets bereikt. Ik bleef eigenwijs. En toen, toen zag ik jou. Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar ik vraag je, heb me lief. Heb me lief. Heb dit lichaam lief. Bemin mij, bevrijd mij van het duister in mijn hart. En straat loopt hier dood, wat achtervolgde mij naartoe? Was het de prijs van de roem? Of het verlangen voor een nacht iemand te vertrouwen? Mijn lief. Heb dit lichaam lief. Bemin mij, bevrijd mij van dat gevoel van schuld.